Hij vertrekt met onmiddellijke ingang als burgemeester. Hij is ook de kandidaat premier. Vanochtend werd bekend dat Walter Bos opstapt als partijleider. Hij wil meer tijd voor zijn gezin. Cohen zegt, zei dat hij het vertrek van Bos betreurt, maar dat hij het besluit respecteert. Hij noemde het zijn grootste opdracht het weefsel van Nederland te beschermen. Hij zei verder dat hij een staat wil die vrijheid van meningsuiting en vrijheid van godsdienst als uitgangspunt heeft... en geen onderscheid maakt tussen meningen en godsdiensten. Justitie in Rotterdam onderzoekt niet alleen of Leefbaar Rotterdam bij de verkiezingen van vorige week volmachten heeft geronseld. Er wordt ook onderzoek gedaan naar de handel en wandel van de PvdA bij de verkiezingen van vier jaar geleden. De persofficier sluit niet uit dat er aanleiding is om landelijk te onderzoeken hoe politieke partijen omgaan met volmachten. In het Oostenrijkse skigebied bij Sankt Anton is een Nederlander om het leven gekomen nadat hij bij het skiën was overvallen door een lawine. De man van 33 hoorde bij een groepje van vier Nederlanders die gistermiddag buiten de piste waren gaan skiën. Een lawine sleurde hen 150 meter naar beneden. De man overleed vandaag in het ziekenhuis. Twee anderen raakten ernstig gewond. Een Belg in een rolstoel heeft in Brussel vergeefs geprobeerd om een nachtwinkel te overvallen. De overval mislukte omdat de winkelier niet onder de indruk was en de 48-jarige man met zijn rolstoel naar buiten duwde. Een toevallig voorbijkomende politiepatrouille arresteerde hem daarna. De rolstoeler was al bekend bij justitie voor eerder gepleegde misdrijven. Bij zijn overval vannacht was hij gewapend met een mes en een busje traangas.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 De 40 beste platen van Europa. Zaterdag doen we het nog een keer eh, dunnetjes over. Dan tussen 7 en 9. 20e jaargang alweer van de Euro Breakdown. Aflevering 10 van vandaag 12 maart 2010. De lijst bestaat uit 18 stijgers, 2 zittenblijvers, 18 dalers en 2 nieuwe binnenkomers. Britney Spears met 3, David Guetta met One Love verdwijnen allebei uit de lijst. Die plekken worden ingenomen door Mac and Dino, Feels Like a Prayer en B.O.B. Nothing on You. Snelstijger die hebben we ook al voorbij horen komen. De Black Eyed Peas Rock That Body gaat 9 plaatsen omhoog. De snelste dalen, dat is Alicia Keys. Try Sleeping With A Broken Heart. Die stond vorige week namelijk nog op 5 en deze week zak ze in één keer naar nummer 13. Langs genoteerd, dat zijn dan de Black Eyed Peas. Meet Me Halfway staan alweer 20 weken lang in de lijst van Europa. Kijk, even wat 12 maart ons in de geschiedenis allemaal bracht. De kolonie van New Jersey is bijvoorbeeld gesticht op 12 maart, dat in 1664. 1894 Coca-Cola wordt voor het eerst in flessen verkocht. En in 1969 was de Concorde die voor het eerst een reguliere vlucht maakte. Terug naar 2010, dan gaan we namelijk kijken, luisteren naar de nummer 18. De eerste zittenblijver van deze week is Mary J.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 When you're far away and I'm not around, and temptation fills your heart. Think of all the ways that I'm faithful, babe. But to replace me would be hard, cause there's nobody. wanna. You can go ahead and mingle if you wanna.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 Come put a little love in my glove box. Wanna dance with no pants on? in the back with a Cut to the chase, cause I know you don't care what my middle name is wanna be naked and well, you're, wasted.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 Daarvoor Mary J. Blige. Met IM. 9 weken staat ze daarmee in de lijst. Ze blijft staan op nummer 18. Dat betekent dat er één plaat eh, tussenin zit. En dat is Cheryl Cole. Fight for this love. Ja, met die plaat is het een beetje over. Met de love is het over. De fight is over. Dat is helemaal over voor Sheryl Van 14 zak ze dus naar nummer 17. Dat alles alweer in haar 15e eh, week. En dit is de nummer 15 van deze week.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 Twaalf weken lang weer in de lijst van Europa. Vorige week nog op 8. Deze week vallen ze wel de top 10 uit. Dan komen ze terecht op nummer 12. En daarvoor je de nummer 15. Twee plaatsen winst in de zevende week voor Oval City. Fennel Twilight gaat van 17 naar nummer 15. En normaal heb ik hier dan altijd wel een uh, wat shownieuwsberichtjes over de mensen die in de eh, Euro Breakdown staan. Maar die moet ik je <laughs> deze week even schuldig blijven. Ik heb ze wel ergens, maar ze zijn... Eh, niet uit de printer komen rollen, zeg maar. Die slaan we vandaag even over. We gaan gewoon verder met de hits van Europa. Eentje die daar zeker in thuis hoort, dat is Melanie Fiona. Het Killsmeer staat al 8 weken in de lijst. Vorige week nog 15, deze week gaan er gewoon weer vier plekken af en komt ze terecht op nummer 11. weken geleden kwam deze plaat binnen in de Euro Breakdown. Melanie Fiona, It Kills Me. En het blijft gewoon een hele lekkere plaat. Op nummer 20, zes plaatsen winst voor Leona Lewis. I Got You in haar derde week. Tim Land, If We Ever Meet Again, staat nu 7 weken in de lijst. Gaat van 20 1 plaatsje omhoog naar nummer 19. Mary J. Blige, I Am, net zo 18 als vorige week. Jeremy Cole, Fight for the Love. 15 weken in de lijst van 14, ze naar 17. Kesha, bla bla bla. Gaat de 3 omhoog van 19 naar 16, dat alles in de vijfde week. 7 weken in de lijst Oval City, Fennel Twilight. Van 17 omhoog naar nummer 15. Edward Maya, This Is My Life. 8 weken in de lijst, zakt één plek. Van 13 zakt hij dus naar 14. Nummer 13 dan Alicia Keys, Try Sleeping With A Broken Heart. Met 8 plaatsen verlies de snelste daler van deze week. Lady Gaga Beyoncé Telefoon eh, gaat 4 plaatsen naar beneden in de 12e week. En net hoorde je Melanie Fiona. It Kills Me gaat er dus 4 omhoog en dat alles in haar achtste week. Nummer 10 en 9 die krijg je vandaag niet. Jamie Collum, Don't Stop the Music zakt 1 plaats en Rihanna met Hard zakt er 5. Wat je wel krijgt dat is Taylor Swift. Today Was A Fair Tale gaat van 11 omhoog naar nummer 8. me up at six. Today it was a fairy tale. u pesten en sarren vooraf in de Duitse kranten. Al 20 jaar. Dit is 20 jaar ZFM. kennen van Drops of Jupiter. Train, met nu met een eh, nieuwe single Hey Soul Sister. Vijf weken lang weer in de lijst van Europa. Vorige week op 12, deze week gaan ze nog wat verder omhoog. Ik kom ze terecht op nummer 7. ZFM, Westkust, weerbericht. Vandaag wordt een overwegend bewolkt en uit die bewolking kan lokaal ook wat lichte motregen vallen. Veel zal het allemaal niet voorstellen. wind werd uit west tot zuidwest in het overland meest matig, aan zee zelfs vrij krachtig. temperatuur stijgt vanmiddag naar maximaal 6 graden. Vanavond en de komende nacht hebben we een afwisseling van wolkenvelden en opklaringen. Het blijft droog in de regio en er waait een overwegend eh, matige noord- tot noordwestelijke wind. De temperatuur daalt naar ongeveer 2 graden. Morgen blijft het vrijwel overal in de regio ook weer droog en schijnt geregeld de zon. De wind wordt uit noordwesten is overland matig en aan zee zelfs krachtig. De temperatuur stijgt naar maximaal 7 graden. Tijdens de donkere uren naar zondag is het weer overwegend bewolkt, maar blijft het droog. De wind waait uit noordwesten en de temperatuur daalt naar ongeveer 4 graden. Zondag passeert er dan vanuit het noorden een koufront en daardoor heeft de bewolking de hele dag de overhand. het kan ook nog eens tot enkele buien gaan komen. De wind werd uit het noordwesten in het overland meest matig aan zeekrachtig. temperatuur stijgt eh, zondag naar maximaal 7 graden. Het ritme van Zandvoort. Zandvoort. -F -M. van Dam. weer beter kennen. Natuurlijk als uh, Karel Elmerad. A Night Like This. Acht weken lang alweer in de lijst van Europa. Vorige week nog op 6. Deze week gaat ze nog een plekje verder omhoog naar nummer 5. En Caroline van der Leeuw die werd geboren in Amsterdam. Studeerde jazz en zang aan het conservatorium. ze heeft deze studie succesvol afgerond in 2005. Van der Leeuw is een van de zes eh, zangeressen van Les Ellis. Een close harmony groep uit Amsterdam. En daarnaast doet ze regelmatig de achtergrondzang bij Kinderen voor Kinderen Zongfestivals. Van der Leeuwen geeft zangles aan de school van eh, Babette Labij, die bekend uh, als vocal coach bij popstars en idols. We kennen haar natuurlijk van haar allereerste single Back It Up. Twaalf weken stond hij trouwens in de Nederlandse top 40. Als hoogste positie had die plaat ook nummer 12 gehaald. Een eh, Night nou, Like This lijkt het toch wel beter te gaan doen. Ondertussen al 12 eh, weken in de lijst. En hij staat er nog steeds in. En in Nederlands top 40 staat hij op dit moment zelfs op de vijfde plek. Dus die uh, eh, Caruel Marat is goed aan de weg aan het timmeren. Eentje die dat ook doet, dat is Rihanna. Met Root Boy staat ze al vijf weken in de lijst. Vorige week nog op nummer 10. Deze week gaat ze naar de vierde plek. bezig. Vorige week ging ze trouwens 9 eh, plaatsen omhoog. Deze week 6. Als ze de volgende week naar nou 3 omhoog gaat, dan staat ze gewoon helemaal bovenaan de lijst van Europa. Deze week, in haar vijfde week trouwens, moet ze nog uh, genoegen nemen met een vierde positie. Van 10 naar 6. Daarvoor Karel Elmerat, die eh, ging van 6 naar 5. En voordat we de top 3 gaan, eerst nog even En in de enige echte Nederlands top 40 vier nieuwe binnenkomen. Alphabet de spel komt nieuw in op 39. Lichthuis van de Opposites op 38. 37 dan uh, Amy McDonald, Don't Tell Me That It's Over. Chesto en Nelly eh, Who Wants To Be Alone komt nieuw in op nummer 31. Gaan we ook even kijken naar de top 10 in de Nederlandse top 40. Drie plaatsen verlies voor de Empire State of Mind, JC en Alicia Keys. 21 weken al in de lijst op dit moment. De Bad Boys van Alexander Burke en Flo Rida zakken van 8 naar 9 in de achterweek. You Rise Me Up van Wesley. Vijf weken lang staat hij onder lijst. Hij verdubbelt zijn positie van 4 naar 8. Leef nu het kan. Jan Smit zijn tweede week pas in de lijst. Vorige week kwam hij binnen op 34. Deze week gaat hij omhoog naar nummer 7. En Night Like This, Caro Elmerad blijft staan op nummer 6. Nummer 5 blijft staan Fireflies, Old City. Memories van David Guetta en Kid Cudi gaan van 10 naar 4. En de top 3 blijft net zo 3 als eh, vorige week. Flowrider, eh, Fight for This Love Sorry, Cheryl Cole. IAS met replay op nummer 2 en Hazel Sister van Train voor de tweede week achter elkaar de beste plaat van de Nederlandse top 40. In Europa hebben ze het niet gehaald, hè? Hazel Sister. Ik zit hem weer even snel, eh, snel te zoeken. Inderdaad, zevende deze week. Vijf weken in de lijst van 12 omhoog naar nummer 7, dat dan weer wel. We gaan de top 3 in. Dat doen we met de nummer 1 van vorige week, IAS en Replay.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 Tien weken lang staat hij nu weer in de lijst van Europa. Vorige week dus nog helemaal bovenaan. Nu moet hij genoegen nemen met een derde plek. Voordat we de top 2 genoeg kijken, we eerst nog even kort achterom. Jamie Cullum, Don't Stop the Music. één plaats verlies in zijn zevende week. Hij zakt van 9 naar 10. Rihanna met Hart staat 10 weken in de lijst. Gaat van 4 naar beneden. Ik kom terecht op 9. Taylor Swift, Today Was een Fair Tale. 6 weken in de lijst. Van 11 omhoog naar nummer 8. Twain Hey Soul Sister gaat 5 plaatsen omhoog. In de vijfde week alweer dat ze in de lijst van Europa staan. Madonna met Revolver, 10 weken in de lijst. Van 7 gaat ze omhoog naar nummer 6. Karel Elmerad, een Night Like This, acht weken in de lijst. Van 6 omhoog naar nummer 5. Rihanna met Root Boy staat nu 5 weken in de lijst. Gaat van 10 omhoog naar nummer 4. En net hoorde je hem, IAS en Replay. 10 weken lang weer in de lijst van Europa. <clears throat> en hij eh, zakt van 1 naar 3 toe. Wat is dan de beste plaat van Europa? Dat hoor je zo meteen. Eerst moeten we namelijk nog even de nummer 2 doen. Die is deze week in handen van eh, Alexander Burke negen weken al lang alweer in de lijst van Europa. En voor de tweede week achter elkaar is ze net niet de beste plaats van Europa en staat ze net aan op de tweede plek, de Bad Boys. 2008 brak deze dame definitief door. En het alles kwam omdat ze de vijfde editie van het Britse televisie talentenjachtprogramma de X-Factor wordt. Alexander Imelda Cecilini Ewan Burke, zoals ze voluit helemaal volledig heet. 2005 nam ze al deel aan de X-Factor waarin ze echter eh, niet de finale behaalde. Burke had inmiddels eh, van zingen haar beroep gemaakt en trad eh, voornamelijk op in verschillende clubs. In 2008 waagt ze een nieuwe poging in de vijfde editie toen alweer van de Britse editie van de X-Factor. De coach eh, Cheryl Cole werd ze geselecteerd om de, aan de tien finale shows deel te nemen op dat moment. Alexander Burke dus die eh, weer doorbrak door eh, zo'n talentenjachtprogrammaatje. Wie dat niet direct deed, dat is de man die deze week bovenaan de lijst van Europa staat. Hij deed dat namelijk met Take That doorbreken. En had er nou zoiets van, ik ga lekker op mezelf zingen.